via de Duitse deelstaten Sleeswijk-Holstein en Mecklenburg-Voorpommeren naar Denemarken. Niet iedereen wordt gecontroleerd. Het gaat om steekproeven. Het besluit van Rasmussen volgt op het besluit van Zweden... om vanaf vandaag mensen te controleren die via Denemarken naar Zweden willen oversteken. Volgens bondskanselier Merkel is grenscontrole binnen Europa niet de oplossing. Zij willen een goede bewaking van de Europese buitengrenzen. De website Mijn UWV ligt plat. Via deze site kunnen mensen een WW-uitkering aanvragen en inkomsten doorgeven. Dus storing komt er dat veel mensen tegelijk hun bijverdiensten willen opgeven. Dit leidde vorige maand ook al tot problemen. Toen lag de site er twee dagen uit. De UWV heeft nog geen idee hoe lang het duurt tot de problemen nu zijn opgelost. Steeds meer hulpbehoevende ouderen doen een beroep op familie of buren. Volgens een enquête van de ouderenorganisatie AMBO is er een stijging met 10% ten opzichte van een jaar geleden. Door de hervorming van de zorg zijn ouderen meer aangewezen op ondersteuning van bekenden. En dat wordt meer in de praktijk gebracht, zegt de AMBO. Het noorden van het land ondervindt nog steeds veel hinder van de ijzel. Vanochtend waren de wegen opnieuw spekglad en de stroomvoorziening was door stroomdips niet stabiel. Door de ijzel en de wind zwiepen de kabels op en neer, waardoor de stroom onderbroken kan worden. Medewerkers van netbeheerder Tenet rijden rond om de massen te controleren en te kijken of er geen blijvende schade ontstaat. Enkele ziekenhuizen zijn uit voorzorg overgestapt op noodstroom om problemen te voorkomen. Ook hebben ze operaties uitgesteld. Het weer in het noorden en oosten nog sneeuw die geleidelijk wegtrekt. In de rest van het land kan een enkele bui vallen. Verder is het bewolkt. In het noorden en oosten is het rond of net onder nul. Op andere plaatsen plus 2 tot 9 graden. Vanavond gaat het vanuit het zuiden weer regenen, maar zodra die neerslag in het noorden komt, kan het daar ijzelen.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 Now don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be in paradise, put up a parking lot. And nah, nah, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone?